Eefje kunnen met het NOS-journaal. Speciaal aangesteld voor het WK in Rusland dit jaar. Vorig jaar september stopte Van Marwijk als bondscoach van Saudi-Arabië. Hij wist het land te kwalificeren voor het WK, maar vertrok omdat hij er te weinig vrijheid kreeg. Australië is blij met Van Marwijk. Hij is van wereldklasse, zegt voorzitter Stephen Lowy. De Nederlander staat in maart voor het eerst voor de groep... voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Colombia. De pensioenfondsen staan er iets beter voor, maar zijn er nog lang niet. Dat zegt de pensioenfederatie. Er is meer rendement gehaald uit beleggingen, maar de fondsen hebben nog steeds last van de lage rente. De komende jaren zit een verhoging van de pensioenen er volgens de federatie voor de meesten niet in. Maar als de lijn zich doorzet is verlaging ook niet nodig pensioenfonds ABP voor ambtenaren en leraren denkt dat de kans dat er op korte termijn pensioenen gekort moeten worden al een stuk kleiner is geworden. Metaalfonds PME en pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn voorzichtiger en benadrukken dat ze er nog niet zijn. President Trump is bereid te praten met speciaal aanklager Maller... die kijkt naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kijk er naar uit, zei Trump in Washington president zei ook dat hij bereid is onder Ede te verklaren, maar dan wil hij wel van de FBI horen of Hillary Clinton eerder ook onder Ede heeft verklaard over het gebruik van een privé-e-mailadres voor officiële zaken. Aanklager Maller verhoorde vorige week in het onderzoek naar de rol van Rusland tijdens de verkiezingen minister van Justitie Jeff Sessions. En bij de Musical Awards is was getekend Annie M.G. Smit uitgeroepen tot de beste musical van het afgelopen jaar. Simone Kleinsma, die Smeet speelde, won de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Thomas Akda... voor zijn rol in de musical Fiddler on the Roof. De uitreiking was in het Circus Theater in Scheveningen. In totaal zijn er in 15 categorieën prijzen uitgereikt. Het weer, de regen en de wind trekken het land uit via het oosten. Zo'n 7 graden is het. Morgen veel bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten valt regen.